van 5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Leidt tot een toename van het aantal bijstandsgerechtigden, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen er in totaal 15.000 bijstandsgerechtigden bij. Tweederde van hen kwam uit Syrië. Van de Syriërs die de afgelopen drie jaar net zijn ingeschreven... ontvangen ongeveer driekwart bijstand. Asielzoekers kunnen een beroep doen op de bijstand... vanaf het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Steeds minder kinderen roken, meldt het CBS. In de jaren 90 stak nog 1 op de 10 jongeren onder de 16 wel eens een sigaret op. Nu is dat aantal verschrompeld tot iets meer dan 1 op de 100. Bij andere leeftijdsgroepen neemt het aantal rokers niet af. Twintigers roken het vaakst, bijna 40 procent. De zware rokers zitten vooral in de leeftijdsgroep 50 tot 55 jaar. In totaal rookt een kwart van alle Nederlanders. De Amerikaanse oud-minister van Justitie Holder heeft zich positief uitgelaten over klokkenluider Edward Snowden. De man die in 2013 onthulde dat Amerikaanse geheime diensten op grote schaal zonder toestemming mensen afluisteren. Volgens Holder heeft Snowden weliswaar de wet overtreden, maar heeft hij ook een nationaal debat op gang gebracht. Edward Snowden vluchtte na zijn onthullingen naar Rusland, waar hij nog steeds woont. Er zijn geen 26 mensen overleden aan de Q-koorts-epidemie, maar 74, bijna drie keer zoveel. Dat heeft de stichting Q-support vastgesteld na onderzoek. De stichting was door de overheid ingesteld om het onderzoek te doen. Het hogere aantal komt doordat mensen die de chronische variant van de ziekte hadden uiteindelijk toch zijn overleden. De Q-koorts-epidemie brak in 2007 uit. Het weer, vandaag vooral in het noorden af en zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 20 tot 24 graden.